Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Ja, zondag wordt er afgetrapt in Qatar. Verslavingsdeskundigen trekken daarom in de Volkskrant aan de bel. Ze maken zich zorgen over jongeren. Die kunnen nu veel in de verleiding komen om te wedden op WK-wedstrijden. In de krant staat het verhaal van Jelle van 29. Die zou samen met zijn vriendin op vakantie gaan. Alleen was alles was geregeld, maar wat zij nog niet wist... was dat hij al het geld voor de reis had vergokt. Inmiddels gaat het weer goed met Jelle, maar met het WK voor de deur is hij wel extra alert. En het blijft bikkelen in de zorg. De helft van de werknemers vindt de werkdruk te hoog, zeggen onderzoekers van het CBS... Vooral in de kinderopvang is het aanpoten. Vorig jaar staakten zij al om de problemen aan te kaarten. Ik loop vooral aan tegen het feit dat er meer baby's op de groep zijn gekomen. Waardoor we meer eh, zorgtaken hebben. Maar daarnaast eh, moeten we ook eh, de dingen doen als schoonmaken, afwassen, bedden verschonen en dergelijke dingen. Die allemaal gebeuren tijdens het werk. Dat betekent dus ook dat wij minder aandacht kunnen besteden aan de kinderen. Waar we het eigenlijk ook gewoon voor doen. Maar ook werknemers in de jeugdzorg en huisartsen vinden de werkdruk veel te hoog. Goed nieuws voor dieselrijders. Die zien de prijs aan de pomp flink dalen. Eind oktober was de prijs van diesel nog duurder dan benzine. Deze econoom weet wel hoe dat komt. Ja, er zijn stakingen geweest bij Franse raffinaderijen in oktober... voor een aantal weken en eh, die zijn inmiddels eh, beëindigd. Nou, dat kan een van de factoren zijn waardoor de prijs nu weer daalt. Toch is er nog steeds een groot tekort aan diesel. economen verwachten ook dat de olieprijs volgend jaar weer zal stijgen... omdat er over een paar weken geen ruwe olie meer uit Rusland mag worden gehaald. En aan brandstof geen gebrek deze ochtendspits. Het is de drukste van het jaar. Rond 8 uur stond er 940 kilometer file. Komt onder meer door het slechte weer. Weinig mensen zijn op vakantie. En donderdag is sowieso altijd een drukkere dag. Het weer nog, ja, een echte herfstdag dus. Veel wolken, wind en regen. Vanmiddag en vanavond is het wel wat vaker droog, vooral in het zuiden. Het wordt 9 tot 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits door het regenachtige weer. De files vanaf zo'n 10 minuten vertraging die staan op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen naar de west en knooppunt Watergraafsmeer 10 kilometer met daar een kwartier op onthoud. A2 Amsterdam-Utrecht bij de Leidse Rijntunnel 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar gebeurde bovendien een ongeluk. A10 de ring van Amsterdam tussen de afrit Volendam en knooppunt Amstel 11 kilometer langzaam rijden met daar een kwartier op onthoud. Daar was een aanrijding. De rechte rijstrook is nog even dicht. A27 vanuit Almere Tussen Almere Hout en Eemnes. 9 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam bij Zaandijk. 3 kilometer file met daar een half uur vertraging.